Maar volgens de hulporganisaties is er wel behoefte aan één herkenbaar gironummer. De overheid geeft 2 miljoen extra aan noodhulp voor de slachtoffers van de overstromingen in het noordwesten van Pakistan. Desi Bouterse wil als nieuwe president van Suriname actief optreden tegen corruptie in zijn land. Dat zei de oud-legerleider na zijn beëdiging in Paramaribo. Verder vindt Bouterse dat Suriname de band met landen in de regio moet aanhalen en meer moet samenwerken. Bij de beëdiging van Bouterse was geen enkel staatshoofd aanwezig. De Nederlandse ambassadeur in Suriname was er wel, ook al was hij er niet welkom, zoals mensen rondom Bouterse hadden gezegd. In de Nigeriaanse stad Abuja zijn zeker 19 mensen omgekomen toen hun flat in aanbouw instortte. De doden zijn bewoners van de flat. Volgens de autoriteiten was al duidelijk dat het gebouw niet goed in elkaar zat. De bewoners was te kennen gegeven dat ze het gebouw moesten verlaten, maar dat hadden ze niet gedaan. 12 mensen konden levend onder het puin in Abuja vandaan worden gehaald. In Moskou hebben demonstranten het aftreden geëist van burgemeester Lushkov. De betogers vinden dat hij veel te laat in actie kwam na het uitbreken van de vele branden in de omgeving van de Russische hoofdstad. De burgemeester was op vakantie en kwam pas een paar dagen nadat de branden waren uitgebroken terug naar Moskou. De politie pakte de 30 betogers op omdat er geen toestemming was gegeven voor de demonstratie. Leefbaar Utrecht doet niet mee aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De partij stopt er dan mee. Leefbaar Utrecht was in 1997 een van de eerste leefbaar partijen. Op het hoogtepunt had de partij 14 raadzetels. Daarvan is er nu onder de naam Stadspartij Leefbaar Utrecht nog maar één over. Het weer, vanavond en vannacht droog en opklaringen. Morgen overdag overwegend.